In eerste instantie koos het blad ervoor om gevoelige details niet te publiceren. Totdat Trump gisteren zei dat het niet om geheime info ging. Nothing happened. The attack was totally successful. And it wasn't classified information. So I think it was very unfair the way they attacked Michael. Uh, he's a, a good person. Eh, the person that was on just happens to be a sleazebag. de journalist was volgens Trump dus een smeerlap en The Atlantic werd beschuldigd van leugens. Het tijdschrift heeft er nu voor gekozen om alsnog het hele signalgesprek te delen, zodat lezers zelf kunnen oordelen. In de nieuw gepubliceerde berichten deelt de Amerikaanse minister van Defensie de precieze tijden en doelen van de aanvallen op Jemen. Vrienden en familie hebben vanmiddag afscheid genomen van Rob de Nijs. De zanger overleed anderhalve week geleden aan de gevolgen van Parkinson. Vanochtend mocht iedereen al afscheid nemen in het De La Mar Theater. Ook uit België kwamen veel fans om een laatste eer te bewijzen aan hun muzikale held. Ik eh, heb het afscheidsconcert in, eh, in Antwerpen niet meegemaakt, bewust. Omdat dat voor mij een beetje te emotioneel zou geweest zijn. Maar hier vond ik dat ik eh, moest zijn om afscheid te nemen van toch wel ja, de rode draad, muzikale rode draad door mijn leven. En ik ben zeer blij dat ik hier ben vandaag. En een politica in Australië heeft tijdens een debat over zalmkwekerijen... een enorme dode vis tevoorschijn gehaald. Om een statement te maken tegen watervervuiling... haalde ze tijdens haar speech in het parlement een rottende zalm uit haar tas. On the eve of the election have you sold out your environment credentials... for Order. a rotten, stinking ah. extinction salmon. Extinction salmon. Senate, Senate Young removed the prop from the chamber. Ja, je hoort de voorzitter, die is er niet van gediend. Ze moest de vis zo snel mogelijk uit het parlement zien te krijgen. Op beelden is te zien dat andere politici ondertussen de slappe lach hebben. Het weer blijft droog. Komende nacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen een zonnige dag bij 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De aanspits is ook in Noord-Holland in volle gang inmiddels. De files zijn over het algemeen dagelijks. Wat opvalt is de A5 Hoofddorp richting Amsterdam... voor de aansluiting met de A10 5 kilometer met een kwartier vertraging. De A10 Koenplein meer tussen Amsterdam de Baasjes...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 Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how hot it burned. The threat of distant thunder, the sky was red.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 Defensie werkt daarvoor samen met de Nationale Zorgreserve... die werd opgezet in coronatijd. Die bestaat uit voormalig zorgmedewerkers. Sommige ingewikkelde behandelingen voor kanker en vaatziekten... worden vanaf volgend jaar alleen nog gedaan bij ziekenhuizen die daar veel ervaring mee hebben. Zo blijft de kennis van artsen op peil, is de gedachte. Het aantal fietsendiefstallen blijft stijgen... Vorig jaar werd er 86.000 keer aangifte gedaan, 1000 keer meer dan in 2023. Amsterdam is de absolute koploper. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen.